Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse clubs hebben de afgelopen jaren te weinig geld gestoken in veiligheid in voetbalstadions. En daardoor is het voetbalgeweld na de coronatijd toegenomen, staat in een nieuw rapport van een onderzoeksbureau. Volgens onderzoekers zitten vaak relatief jonge supporters achter het geweld. Ze trekken zich niets aan van handhavers en zijn gewelddadiger dan de oude harde kernhooligans. De man die vanmorgen een leraar doodstak op een middelbare school in Frankrijk... is een bekende van de politie. Hij zou op een lijst staan voor mensen met banden met de radicale islam... Je hoort correspondent Frank Renaud. Wat we weten is dat de dader om 11 uur vanochtend het schoolgebouw binnenging met een mes. Hij viel daar al op het schoolplein, dus voor het gebouw, verschillende personeelsleden aan. Volgens Franse media kwam een leraar Frans hierbij om het leven. Twee anderen, een gymleraar en een beveiliger, raakten gewond. De dader van 20 is opgepakt. Hij zou op de school hebben gezeten. Op Urk is iemand opgepakt voor het stelen en vernielen van Israëlische vlaggen. Eerder deze week werden in totaal 20 vlaggen weggehaald bij huizen en ergens anders in brand gestoken. Op Snapchat ging al een filmpje rond van twee mensen die lieten zien hoe ze de vlaggen stalen en met brandbare vloeistof in de fik staken. En op een basisschool in Miami in Amerika is het flink misgegaan tijdens een filmmiddag. In plaats van een vrolijke Winnie de Pooh film over honing, vlinders en vriendschap... zette de meester de horrorvariant aan die begin dit jaar uitkwam. Die is iets minder geschikt voor kinderen. to go. There's... There's someone else outside. Ondanks klachten van de kids van 9 dat de film te spannend was... liet de meester hen zeker 20 minuten kijken. Ouders zijn boos en zeggen tegen Amerikaanse media... dat hun kinderen een trauma hebben. All these parents are coming up. Oh, that's why my son spent the night in my bed... because he was scared. I want a different professor for them. Ouders willen hem dus weg. De docent zegt zelf dat hij de kinderen had laten kiezen... welke film ze wilden zien... en dat de horrorpoefilm niet zijn keuze was. Het weer in het noordwesten wat regen. Verder droog, af en toe een zonnetje. Max 24 graden. Aan kan de wind hard tot stormachtig zijn en vanavond regen.